een wapenvergunning aan Van der Vlis. Die schoot vorig jaar in een winkelcentrum in als voorstel in om te regelen dat illegalen die op het mbo zitten stage kunnen lopen. Over de kwestie is een conflict ontstaan tussen het kabinet en de gemeente Amsterdam. Het kabinet vindt dat stage eigenlijk werk is en illegalen mogen niet werken. Amsterdam vindt dat een stage bij de opleiding hoort en dus wel mag. De PvdA in de Kamer wil dat nu bij wet regelen. PostNL neemt maatregelen om meer klachten over de postbezorging te voorkomen. Veel brieven werden in regio Den Bosch de afgelopen week te laat bezorgd door een reorganisatie. PostNL zegt dat inmiddels meer personeel aan het werk is in Den Bosch en dat de problemen daar nu zijn opgelost. In de rest van het land moeten de grote veranderingen nog beginnen en om problemen elders te voorkomen vertraagt PostNL de reorganisatie. Een derde Nederlandse ploeg mag dit jaar meedoen aan de Tour de France. Het is de ploeg Argos Shimano, die drie jaar geleden ook meedeed onder de merknaam Skill Shimano. De bekendste renner is Kenny van Hummel. De ploegen van Rabobank en Vacan Soleil mochten al meedoen aan de Tour de France.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 Don't you stumble, don't you fall. But it's useless. It's the only way I know. I need the rush, rush, rush, rush, rush. I need the push, push, push, push, push. I need the rush. You know I just can't get enough of it. I need the rush, rush, rush, rush, rush. I need to push, push, push. Ja, Jorden van Velsen met The Rush of Life natuurlijk. En Treintje Oosterhuis vond Van Velsen eigenlijk nog niet zo bekend eh, voordat hij meedeed aan de Voice of Holland. En uh, Treintje Oosterhuis, dat is een nieuw jurylid. Dat heeft gezegd uh, dat, ja, eigenlijk dat, dat hij zijn bekendheid te danken heeft aan... Nog een jurylid erbij. de Voice. Ja, Angela Groothuis is eruit hè. Oh, oké. Dat wisten we niet, die, maar leuk. Die is opgerold gewoon. Weg, weg ermee met Angela. Hmm. Weg. Die wilde iets met kwaliteit of zo. Ja, ik wil kwaliteit in de show. Ja, ik, oh, ik heb John even gebeld, weet je. Dat snap je wel. Ja. Dat soort dingen. Succes. Moet je aankondigen trouwens? Doe maar. Hier is hij dan, live vanuit Haarlem. Slash Overveen. Slash Zandvoort. In Zandvoort is hij dan inderdaad. Geef hem een applaus als je achter de radio zit. Ja, ja doet u dat maar mevrouw. Ja, goed zo. Toby. Die vrouw in de rollator nu, want de handen bij elkaar. Valt op de grond omdat ze de rollator loslaat. Maar goed. <laughs> Toby, succes jongen. Hier is hij dan, Toby. Ja, het nieuws van de afgelopen week. John Leerdam. Ja. Die is ontslagen. Want eh hij heeft eh, gelogen. Ja. Maar hij is eigenlijk nog door het oog van de naad gekomen. Want uh, Ene Maro heeft ook een keer gelogen en die wordt nu het land uitgezet. Ja. En het OM heeft 20 jaar geëist tegen Robert M. Zoveel? Ja, het OM 20 jaar tegen Robert M. En je zegt zoveel, maar het is niet zoveel, want hij is eh, drie jaar gewend. Dus dat valt dat hartstikke mee. <laughs> Ja, ga verder. Hij heeft ook TBS gekregen. Daar was hij in eerste geval niet zo heel erg ontevreden mee. Eigenlijk wel blij, totdat ze hem hebben verteld dat TBS niet de kleuterschool van Hoofddorp is. Maar gewoon... <laughs> Ja, verder. Gewoon dat ding. Ik ben En dan over de bangalijst. Niemand wil op die bangalijst staan natuurlijk. Ik wel. Ja, op jou na dan. Maar iedereen is bang voor die bangalijst. Dus eh, Melissa uit eh, Hoofddorp. Die heeft gezegd, oké, ik heb seks met je als je me niet op die bangalijst zet. <laughs> Ja, verder. En dan het laatste. Eh, Vodafone heeft geen, met Vodafone heb je geen bereik in Rotterdam. Daarom staan ze op de tweede plek, want, want T-Mobile staat nog op één. Daar heb je geen bereik mee overal. Nee, dat was Je hebt zeg maar wel bereik met T-Mobile ergens. Maar dat is zeg maar, als je in het vliegtuig zit en net de stewardess vraagt of u je telefoon wilt uitzetten. Dan heb je vaak bereik met T-Mobile. Dat heeft eh, meneer Leers trouwens ook een keer gehad. Toen zei die, maar hij zei gewoon tegen die stewardess uitzetten. Ziet mijn telefoon eruit als een asielzoeker? dat waren ze. Ik ik, geslaagd. geslaagd. Ik moet even van bij komen hoor. Ik heb morgen dit namelijk. gotta irrelevant. Get kicked to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean to make I sound too intelligent. A little jack can't hurt this veteran. I show up, but I never throw up, so let the drips go up, oh up. I got a hangover, whoa. I've been drinking too much for sure. een hangover. Hehehe. <laughs> Oh. Nee, oh, nee, doei. Zo, weg zijn ze. Oh, die vogels de hele tijd in de studio worden gek van. Ja, echt. Eh, de volgende keer denk ik weer een luchtbox mee. Dus uh, gewoon, ja, dat kan nog niet. Een beetje van nee. vogels, daar eh, word ik gewoon gek van. En dan zeker met Pasen, weet je. Er schijnt ook alles onder. Ja. Kijk, op je hoofd zit wat. Ja, oh shit, ja. Jammer, hè. Mhm. Nee, um, je hoorde de hangover van uh, Tarkus en Florida natuurlijk. Ik, ik het niet. ook. Ja? Ja. Je hebt geluisterd. Ja is echt dat jij luistert naar de radio als je er zelf bent. Ja. Vind ik altijd heel knap. Ehm, we hebben straks nog een eh, Mark van Rijswijk, onze grote vriend. Die is om eh, half zeven niet in de studio, maar wel aan de telefoon. Natuurlijk, dan kan ik het heel snel praten. en dat met stem Ja, met stem Weet je dat het heel moeilijk is wat Matthijs van Nieuwkerk doet? Die eh, van... Vandaag in uitzending, Joost Zwaagman, Toby. Ik kan jou achter mijn vast niet uitspreken. Dus. Zeg, Hoe? Oldenborger. Oldenborger. Borg. Burger. Burger. Burger. Burger. Borg. Dames en heren, welkom bij Spraakles deel 1. <laughs> Met logopedie. Ik heb, dat heb ik vroeger gehad, hè. Ja? Het is niet te horen nog, maar ik heb vroeger echt wel, ik kon vroeger niet goed praten. Nee? Nee. Maar, <laughs> maar, als mensen die niet kunnen, goed kunnen praten, waarom geven ze die dan een woord als logopedie? Nee, Dat zei Dat ook wel... Ik, ik geloof het niet. ik geloof het. Ik was 7% Het toen zei ik ik ga naar wifi. En toen mij vanaf op. Dat zei ik dus meestal. En dan zei ik, hallo mensen, dit is het weekend in met CFM ik zei ik moest naar de wc, dat zei ik maar. Ja. Verstond je niet. Omdat ik logobrie heb gehad. Ehm, dat was het dus. Ehm, even kijken, we hebben straks dus een in ieder geval nog Mark Verrijs. Maar ik heb ook... Eigenlijk kunnen we het wel naar nu trekken. Voel je hem aankomen? Nee. Jij voelt hem niet aankomen? Nee, ik heb alleen een beetje jeuk aan mijn schouder, maar verder voel ik niks. Echt. We zijn cadeau grappen mensen aan van Niels naar Toby gaan. En dat is echt een stijgende dalende lijn. <laughs> Ehm, je weet het niet, ik ga nu zelf op YouTube. Eh, nog steeds niet. Robbie Williams, gaan we verder. Ik weet hem. Oh, vertel het eens even. Wat kan Amazing ik plaat. En welke is dat? Dat is... Ehm, ja. Let me... Het, het, hangt nu wel meer van jou af, hè, vandaag. Ja. Let me enter... Enter... Enter, niet op enter drukken. Teen. Die je jeuk als teen, Robbie. Robbie heeft altijd Je mag ook in plaats van die ook weer een typecursus volgen. Ja, joh. Ik eh, ben er niet echt bij vandaag met mijn hoofd. Want mijn hoofd is erg anders. Want ik dacht eerst dat, dat jij eh, rock DJ wilde. En toen heb ik door jou heb ik die plaat gekeken. Maar ik werd er echt heel ontoepasselijk slash onsmakelijk van. ja, dat is vies hè? Dat is echt een... Dat trekt die hele vel op ja. zijn. Maar we hebben nu Let Me Entertain You. Eh. Die duif is ook vies trouwens. Met z'n allen hè? Don't and fear, there's nothing left for you fear Shake your ass, come away and I'll scream used to be jingle of and everything, my dear So come on, let me entertain Zomerballen, zomerballen Goed zo Let me entertain you can show me your design Show me something that'll buy Heaven know your mother like my share Celebrate you out wrong Come and sing a different song Tell long, long, long So come on, let me be entertained seconds. Never feeling gross. You gotta get high before you taste the love. Echt? Ja. Ah! Tekst come on, Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Dat, dat, dat maakt hem wel af, hè? Ja. Er is helemaal niks meer over van de studio. Nee, die helemaal niks meer. Ja. Behalve de webcam die er nog niet over, maar eh, weet je nog vorige week? Eh, waar we het over hadden, over kinderen en 1 eh, april grappen. Ja. Tom Tom. Ja, ja, ja. The Darth Fighter. Ja. ik vond het echt, ik heb er echt heel, gewoon de hele dag aan gedacht, zeg maar een hele week gewoon. Ja, ik heb er een filmpje van gezien. Over dat ze het gingen promoten. Echt? En? En nou, dan zag je allemaal kinderen die luisterden naar een tomtom. -tom. Met Dark Vader? Nee, nou ook naar anderen. Alleen. En, eh, Dark Vader vonden ze het leuk. Bij andere moesten ze huilen. Ah. Ja, ik zou ook, ik, als het een Belg zou zijn, zou ik gaan huilen. hier links Ja, ze lieten volgens mij eh, een een of andere clown horen. En daarbij moesten ze heel hard huilen. Bassie? Nee, niet Bassie. René van der Grijp? Nee? Ja, nee. Ik kan hem trouwens al, behalve vandaag. Eh, vorige week was ik al daar staan, toen was mijn stem was half slecht. Deze week denk ik jou kan ik er even nog grijpen doen. Het zit niet mee, hè? Het zit niet mee met jou. Nee. En dan ben je zo'n goede imitator? Ja, zanger, imitator, kunstenaar, acrobaat, uh, wat je allemaal wil. Raketgeleerde. U kunt ons, eh, of u kunt mij boeken. Toby wil je er helemaal niet bij hebben, joh. Nee. Die jongen probeert toch maar grappig te zijn, maar dat lukt hem niet. Eh, u kunt mij boeken op 06666666776431. Of laat weten wat je van hem vindt op hashtag ZFM. Maar dat mag ook voor jou, hè? Ja. Maar ja, niemand die... Die vindt wat van mij. Nee, ik snap die mensen ook wel, weet je. Die, eh, die vinden alleen maar wat van jou. Eh, terwijl nu eventjes de zanger van... Eh, de, of de, de, de, de, hoe heet het? Die van alleen de foto's. Ja, die met die lange haar. Die was <laughs> even langs de studio. Zo. Dat is wel één gezicht, hè? Nou, het ziet er niet uit, joh. Hij geeft me bijna vleugels. Dat is een nummer van hem, dat is een woordgrap. Moet je lachen. <laughs> dat is net dit. Maar ik wou zeggen, mensen die luisteren eigenlijk alleen maar naar jou echt naar ons programma als ze dronken zijn. Dus gaan wij nu luisteren naar Ed Sheeran met Drunk. be drunk when I wake up On the right side of the wrong bed And never an excuse I made up Tell you the truth that it what didn't kill me It never made me stronger at all Love will scar your makeup Lipsticks to me So now I maybe lean back there I'm sat here Wishing I was so and I got no plans for the weekend So should we speak then, keep it between friends Though I know you'll never love me like you used to There may be other people like us Who see the flicker of the clipper when they light up flames Just en iets wat jij niet weet, Toby, en ik ga er even heel snel in, heel stiekem. Ehm, is dat we altijd eh, onder Niels, dat deden we eigenlijk meestal pas halverwege het jaar. En het is bijna halverwege het jaar toch natuurlijk met Pasen. Ja. We denken altijd aan kerst. Ja. Ja, met Pasen, ik weet niet wat het is. Ik denk altijd met Pasen aan kerst. Ik dat is gewoon nieuw. Kerst vind ik de enige leuke feestdag. Ja, en jij mij toen ook met kerst zien optreden. Ik lag te slapen, nogmaals. We Je lag te slapen in een aula, dat vind ik echt knap. Terwijl de muziek kapot hard stond. De hele klas lag te slapen in die aula. Ja, was jij toevallig niet de eerste die eh, moest komen kijken? Of de tweede? Dat zijn samen eens Want de eerste, dat was heel erg, even een klein leuk verhaalstukje. Eh, de eerste zaal was zeg maar dit. Qua applaus, mhm. dit. tweede zaal was... Ja. derde zaal was... Heel erg. Mhm. En zo ging het steeds op. Hoe langer de dag of de ochtend duurde, hoe harder het applaus werd. En dat was wel echt vet. Maar eh, we hebben meestal de kerstcountdown. En nou, die heb ik eigenlijk niet, die ga ik ook niet uitrekenen. Ik ben niet goed te rekenen vandaag. Ehm, maar in ieder geval, dan draaien mensen met paas daar ook een kerstplaat. Omdat het gewoon even terug herinnert aan kerst. En toevallig heb ik deze gezongen. En eh, we gaan Dit was het nummer dat je had gezongen? Ja, misschien eh, komt het... Ik laat, hem, ik laat de microfoons openstaan, misschien... Gaat er iets in je boven dat je denkt van... Dit heb ik trouwens met Niels, met onze medepresentator, heb je gezongen. Nee, daar gaat geen lichtje branden. Nee, nog steeds niet? Nee, hij gaat wel een lichtje branden. Het zijn namelijk Christmas Light van Goldplay. Inderdaad. Christmas night, another fight Tears we cried a flood kinds of poison Weet je, het is geen kerst, weet je Doei Nee, ik ga, ja, het gaan we toch niet doen? Nee, ik heb, uh, het roepen bij mijn gevoelens naar boven Ja, shit Oh, dat had ik niet moeten doen je? We hebben het als ook wel dit, hè Moet ik wel aanzetten En dan, dit was even een grapje natuurlijk even tussendoor ik eh, ben heel grappig vandaag. Ehm, je kan kiezen tussen drie mixjes van Every Teardrop is a waterfall of drie mixjes van Paradise. Van Coldplay. Ja, ik eh, ken er hier eentje van. Welke? En die gaan we doen. Every Teardrop is a Waterfall van Avicii. Van Avicii, die eerste? Ja. Dan gaan we naar luisteren. Dat komt voor de bugger. Als ik goed druk. een verzoekje voor mezelf. Hè? see the one and only You should bend and bite the dust Cause if you wanna make it to the final There's always someone you should trust Without the one story and what you really do believe. You can't read it on your own, but only with the help you will receive. And when you're feeling very lonely and you're scared of what they say, remember I will always stand beside you to guide you on your way. With je hoorde natuurlijk Nick, Nick en Simon met de eh, Come Take My Hand, mate. Come take it. Yes, of course. Eh, en daarvoor hoorde je... Ze gaan internationaal? Yes. Uh, ja. <laughs> Yes. <laughs> yes, of course. Ga, ga, ik in Engels denken en dan ga ik ook in Engels terug antwoorden. Yeah. Uh, je hoorde ook M, of M38, geloof ik. toch? 38, ja. Met Midnight City. Dat is Zandvoort natuurlijk. Vorige week zei ik dat dit een heel erg slapende stad was. Allemaal boze brieven gekregen natuurlijk. Van de VVV vooral. Ja, van de VVV was niet blij met mij. Nee. VVV die werd boos. En met Niels, nou je ziet het, nu ziet u er niet ja, meer. Niels, eh, ja, Niels die bevestigde dat toen. Ja. En eh, ja, die is uh, op toepasselijke wijze uit de radio <laughs> verbanden, zeg maar. Daarvoor nou, de Kings of Leon met Sex on Fire, dat is natuurlijk ook wel lekker. En James Blunt met Your Wat zei je? Op vuur? Op vuur is altijd heel lekker. Gewoon op een plaat. Je moet op de blaren zitten. Dat zeg ik altijd. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Ja. Maar uh, eh, we net eh, ongeveer een uur geleden laatst iets voor over Nick Simon en Bevrijdingsdag. Dat was het, denk ik. En ik heb het nummer gevonden. Ik ga even luisteren. is Nick Simon met de eh, Onvrijwillig Vrij. En natuurlijk... eh onvrijwillig Vrij. Dat snap ik ook wel. Ze willen natuurlijk in oorlog bij Ik proef nog steeds je zoute tranen slagen deur en de stampen van je voeten. Nu je weet wat is gebeurd. Freiwillig frei. Frei. Ja. ja, dat is voor die bevrijdingsdagen. Ja, een beetje door hun is toch dit meer? Eh. Ja. Het is eh, door hun. Ja, ik denk dat Zonder de Duitsers. Want het overspoelt echt met Duitsers, hè, Sandvoort? Pas, Dat is, de, dat is Voel met Duitsers stroomt. Ah ja, dat is waar. Ja, voor de deutsche luisteraars onder ons, ja, guten Abend. Und eh, ze sie luisteren naar dat. Een vrolijke paasweekend. Weekend, weekend. Of dat is altijd, weekend zeggen. Nein. Nou, hoe dan? Man. Nein. Uh, eh, wochende, wochende. Wochende is Duits voor weekend. Oké. Ja, ik heb geen, half, ik heb geen Duits zelf, maar half een schooltje ik heb ook maar twee jaar Duits op twee mail gehad, maar ik woon in Zandvoort, dus dan kan je heel goed Duits. Ja. Dat is echt een tik. Als je in Zandvoort dan kun je goed Duits. Dus eh, als jij nu in het... Als, rond deze periode. Stel eens wat vragen in het Nederlands. Ik ga Duits, in het Duits geprobeerd antwoorden. Vraag 1. is een cursus Duits, dames en heren. Vraag 1. Hallo Karim, hoe gaat het? Het gaat goed met mij en met dich. Goed. Ehm, wanneer is je verjaardag? Mijn verjaardag is af. Nee, geboortedag. Wat zei je? Geboortedag. dat is verjaardag. Niet mijn verjaardag is af. nee, mijn geboortedag is af. Dit is een insticker. Een insticker. Een instinker. Een, een instinker. Eh, wat staat er nou wel? Nee, Je gaat mij dus gewoon nu dingen, ga je mij in mijn mond lopen leggen van kaboetsdag? Dat, dat is echt zo. Ja, maar ik stink er dus in, in jouw grap, zeg maar. Waar verpest dit, Toby? Sorry. Wil je ontslagen worden, jongen? Nee, <laughs> ik ben er net. Oké. Doe er nog één keer gewoon. Taaltip 3. Um, ehm, hoe was je weekend? Ja, dat weet ik niet. Dat moet nog komen, dus... Eh. <laughs> Afgelopen weekend. <laughs> Hoe wordt je weekend? Mijn weekend wordt eh, echt heel wild. Ik ben natuurlijk ook een wild one.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 Zie. Spaans. Ah, unos, dos, tres, cuatro. Ik kan, kan, kan, ik, ik kan echt elke taal, jongen. hebben een taalaflevering. Ik ben een taalgenie. Dat zien we. Niet. <laughs> Uh, het is bijna weekend. Het is eigenlijk al weekend voor mij, want ik heb, nou, eigenlijk voor iedereen. Iedereen die op een school zit, die heeft al, eh, al een dag weekend eigenlijk, al ja. ruim een dag. Die uh, zijn alweer bijna klaar met het weekend. Um, wat ons nog rest is jullie een heel fijn weekend te wensen. En ja, je kan het weekend niet in zonder een domino steen te hebben omgegooid, zeg ik hem altijd maar. Ja. Ja, we hebben, we hebben, Karim en ik hebben een soort van strijd om de bruggetjes. Ja. Ik had mijn, mijn Christmas light. Ja. En jij had net, eh, wat had je net? Dat ik een hele wilde was in het weekend, een wild one. Ah, ja. ik het ook wild one. Ja. Oké. Maar deze is niet zo goed, Karim. Nee, weet ik, maar... Dan score je minpunten. Minpunten, ja. Jesse, ja, hè, is ook altijd. Jesse J. Ja. J. Ze, ze vindt mijn woordschap ook altijd heel slecht. Ja? En ja, laatst deed ik de een keertje en toen, eh, ja, toen rende ze naar achter en toen tikte ze een sting aan.